toen hij de man begin dit jaar benoemde. En daar heeft de prime minister nu spijt van, zegt hij in een interview. Yes, I think it was a mistake and I apologize for, uh, for it. I think in, in, in hindsight it was uh, the wrong thing to do. Uh, apologize to who's been uh, badly affected by it. Die excuses komen te laat voor twee van zijn ministers. De minister van Volksgezondheid en de minister van Financiën maakten vanavond vlak na elkaar bekend geen vertrouwen meer te hebben in Johnson en treden af. Op Schiphol zijn vluchten steeds vaker niet op tijd, zegt minister Harbers. De afgelopen week was maar driekwart tot de helft van de vertrekkende vluchten op tijd. Bij aankomende vluchten waren de cijfers wat beter. Om de problemen aan te pakken kunnen op Schiphol deze maand per dag 13.500 passagiers minder terecht dan gepland. De piek van de zomergolf aan coronabesmettingen lijkt in zicht. Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt nog, maar het tempo is opnieuw gedaald, zegt het RIVM. Afgelopen week zijn er ruim 39.000 positieve tests gemeld bij de GGD. Dat is 15% minder dan vorige week. Een week geleden was die toename 29% en die keer daarvoor 70%. En steeds meer mensen doen hun konijn de deur uit. In de 25 jaar dat Geertje in de knaagdierenopvang in Den Haag werkt... is het nog nooit zo druk geweest. Er zijn zoveel konijnen. Ik vraag me af waar ze allemaal vandaan komen. Het is gewoon te veel. De allergisch, dat is altijd nummer één reden. Kinderen kijken er niet meer naar om. We hebben een puppy genomen... Eh, we moeten verhuizen en konijnen mogen niet mee. Ja, ik kan hem wel eigenlijk uh, eh, omhuilen om heel eerlijk te zijn. En goed om in je achterhoofd te hebben dat konijnen niet zo knuffelbaar zijn als ze lijken. Het zijn totaal natuurlijk geen knuffeldieren. Konijnen houden helemaal niet van knuffelen. Die willen gewoon konijn zijn. En dan nog het weer. Later vanavond steeds minder wolken. Morgen vroeg breekt de zon door. In de middag wat meer wolken en een kleine kans op een bui in het noorden. Dan 22 graden.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 Because we're just stealing time. In some secret place. And yielding to that soft Wednesday to pass the time away. Don't misunderstand. You are no concern of mine. But in case you're free sometime, then I will understand. to pass that time away. Don't misunderstand. You are no no concern of mine. But just in case you're free sometime And you need some time With me sometime Just to hold my hand Well, then I will love uh, Washington met Kajan Witmer op de piano... Erik Bakman op de bas, Marcel van Engelen slagwerk en daar is hij weer, shoot Dijkhuizen op de tenorsax. Als we teruggaan naar de gitaar, dan ga ik nu iets laten horen van een man die ongelooflijk veel betekend heeft voor de ontwikkeling van de gitaar in de jazz. En dan heb ik het over Charles, Charlie Christian. Hij wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste vroege pionier van de elektrische gitaar. Hij was een van de eerste die het instrument uittilde boven het niveau van een ritmeinstrument... door het te gebruiken op baanbrekende wijze, zei men, als solo-instrument. En navolging van de andere solo-instrumenten die toen in het begin van de jazzperiode de tonen gaven, de trompet en de sax. Hij is ook de sleutelfiguur in de ontwikkeling van de bebop, cool jazz en de moderne jazz. En heel wat jazzcritici zijn dan ook van mening... dat hij de verbinding vormt tussen de hot jazz en de moderne jazz. Eh, ik ga hem laten horen op zijn gitaar in een stuk. Ja. Solo Flight. Charlie Christian Solo Flight. Op de draaitafel ligt nu een, laat ik maar zeggen, een krochtbezetting. Madeleine Bell zingt, Cor Bakker speelt piano en synthesizer. Frits Landersbergen, Albert Buarda op de sax en de fluit... Edwin Kozilis op de bas, Hans Dekker op slagwerk... en Jeroen de Rijk op de percussie. I hate cold weather. Bye. Cold Weather. Eh, we gaan verder in de stijl van de Hot Club de France... met een, Nederlandse groep Reinier Voet en Pigalle 44. Reinier Voet, solo-gitaar, Jan Brouwer, ritmegitaar, Simon Planting op de bas en als speciale gast Gert Wantenaar op de accordeon Honeysuckle Rose. voet met op accordeon Gert Wantenaar. Ik heb ook nog een zingende gitarist... en dat is eh, onze Amsterdammer Klaas Fopma. heeft een plaat opgenomen met Thijs Kuppen... op de piano Sven Schuster op de bas... en Philip ten Bos op het slagwerk. En wij gaan horen naar zijn vertolking... The Lady is a Tramp. she gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothered with people she hates. That's why the lady is a drown. Doesn't like crap game with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls won't dish the dirt with the rest of the girls. That is why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Lives without care, she's broke. That's ok. Hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. surprise fight that isn't a fake. She likes rowing on Central Park's lake. She goes to opera and stays wide awake. And that is why the lady is a tramp. She orders pizza and loves it, no doubt. She wouldn't know what a Ritz is all about. She drops a nickel and coffee comes out. That's why the lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can she lose? She's flat. That's that. She's all alone when she lowers her lamp. That's why the lady is a tramp. Klaas Fopma. En van Klaas springen we over naar Barney Kessel. Copa Bonita. Stefan Grappelli. Koos van der Hout is een, Nederlandse blazer... die eh, op deze opname trompet heeft gespeeld... en ook nog eens cornet, vlugelhoorn, vlugelboom en ventieltrombone... en Verder waren er te horen Rob Pronk op de piano... Axel Hagen op de gitaar, Joep Lumey op de bas... en Louis Debij op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een prachtig stuk... The Breeze and I. van der Hout. Ik heb nu liggen een Haarlemse gitarist, Bill Arendsma. Die heeft eh, ooit opgenomen met een aantal regionale mensen. Wim Dijkgraaf op de bas en Kees van Lent op het slagwerk. Het stuk Ecoltemos. Arendsma. In het um, Krocht Jazz programma van afgelopen seizoen... Eh, was een van de optredenden eh, met veel succes Michel Varenkamp. Michel Varenkamp met zijn trompet en zijn prachtige performance. Ik eh, heb op de draaitafel liggen een stuk waarop hij speelt... begeleid door Joy Wilkins. Michel Varenkamp, eh, die speelt de trompet en zingt. Ben van der Dunge saxofoon. Wieboud Burkens, keyboards. En eh, Arto Bodjan, gitaar. Harry Emery, bas en Erik Koger op het slagwerk. Een prachtig hofje, zoals ze in de muziek zeggen. En we gaan luisteren naar My Blue Heaven. song is about love, and it's about big love. And you better sit back and listen to my story. en zijn groep energieke man... die eh, van dit ene succesvolle project naar het andere eh, speelt. Attila Zoller, een Hongaarse jazzgitarist... die vlak voor het, eh, het sluiten van het ijzeren gordijn... in de naoorlogse jaren naar Duitsland trok... en uiteindelijk geëmigreerd is naar Amerika... en daar heel veel heeft gespeeld met allemaal moderne jongens. En een bijzondere compositie. Je, als je piano speelt, dan ben je vaak gebonden aan de plek waar die staat. Maar als je gitaar speelt, dan kan je hem meenemen naar zelfs het kleinste kamertje. Het volgende stuk heet Blues in the Closet. Attila Zoller. Blues in the Closet. In Amsterdam heb je aan de middenweg de, een uh, eh, gelegenheid Elzas. En al meer dan 25 jaar is daar elke dinsdagavond gratis te beluisteren. Jazzmuziek, altijd een vast trio met een gast. Destijds zijn er opnamen van gemaakt. En het trio van toen, daar zong eh, Simone Honek. En het trio was eh, Kajan Witmer, Lex Lam op slagwerk... Frans Rondé op het slagwerk. Eh, Frans Rondé op de contrabas. En we horen East of the Sun. East of the sun and west of the moon We build a dream house of love, dear, near to the sun in the day and near to the moon at night. We live in a lovely way, dear, living a love in pale moonlight, just you and I. of the sun. luisteraars. De ehm, uitzending van ZFM Jazz op zondag zit er alweer bijna op. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Het thema was de gitaar in al zijn, in al haar facetten. En ehm, ik hoop dat je er eh, plezier aan beleefd hebt. Volgende week zit een collega van mij hier en dan hebben we weer ZFM Jazz. En... Eh, dat was het dan. Ik ga als laatste stukje draaien... Um, het Hot Club de Frans groepje van Fabi Laffertin... de Zeeuws-Vlaming die eh, hele hoge ogen gooit... en de Django-wereld. En we gaan eruit met een mooi zomers stukje.